4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Algerije zijn uitgesteld. Ze zouden op 4 juli worden gehouden... maar de Constitutionele Raad heeft de twee kandidaten daarvoor afgewezen. Waarom is onduidelijk. Het gevolg is dat interim-president Ben langer kan aanblijven. De Raad heeft hem gevraagd een nieuwe verkiezingsdatum aan te wijzen. Salah is de tijdelijk opvolger van president Bouteflika... die in april werd weggestuurd na veel protesten. Ook tegen Salah werd afgelopen vrijdag in Algiers weer gedemonstreerd. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat veel te langzaam... en dat leidt tot woede en frustratie. Commissaris van de Koning Paas schrijft dat namens de regio... in een noodkreet aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor een eenduidige en snelle crisisaanpak... met meer transparantie voor bewoners... en zonder bemoeienis van de NAM. Dinsdag is er een Kamerdebat over de gaswinning... en woensdag bestuurlijk overleg. Er gaat nog altijd veel mis met adoptiekinderen uit Haiti. Een onafhankelijke commissie onderzoekt de adopties... omdat in het verleden kinderen onder valse voorwenselen... bij hun ouders werden weggehaald. Nog altijd zijn de problemen niet opgelost, meldt Nieuwsuur. Zo is 80% van de kinderen geen wees, maar zitten ze in weeshuizen... omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om voor ze te zorgen... Verder blijkt dat slechts 30 van de ruim 700 weeshuizen goed functioneert. In de andere weeshuizen worden kinderen vaak mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Het is officieel de warmste 2 juni ooit gemeten, meldt Weer Online. In de beeld werd het om eh, half drie 29,6 graden. Het oude record was 29,5 graden in 1947. In het zuiden werd het voor het eerst dit jaar tropisch. De hoogste temperatuur tot nu toe werd gemeten in Gilserijen met 31,6 graden. Het weer, het is dus zonnig en warm. Aan de kust afkoeling door wind van zee.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 Dat heeft voor een groot deel te maken met de werkzaamheden op de A4 richting Amsterdam. Vanaf Knopende Hoek, eh, tussen Knopende Hoek en Knopend Battenverdorp staat 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Verderop is de A4 dicht tot aan Knopende Nieuwe Meer tot maandagochtend. Op de A9 ook maar richting Diemen is het langzaam rijden tussen Knopende Raasdorp en Amstelveen Oost. 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Een deel van de A10 de ring is ook dit weekend vanwege werkzaamheden dicht. De A9 is de alternatieve route.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 en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak, nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dat niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. Money mee, money borrowed. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet Ewan, Jij weet alles Ewan. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang. I real youth, zeg het je net een Jamaica. ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo yeah, yeah.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 This is my last hurrah. days. I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa. I hate to leave ya, don't want the pressure. I don't need a lecture. the drama. I'm fixing my karma.